Uur. Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. In Antwerpen worden vier mensen vermist in het gebouw waar vanochtend een explosie was. De zoektocht naar de slachtoffers verloopt moeizaam. En dat komt doordat het pand instabiel is geworden door de explosie. Ziet ook deze verslaggever van de VRT. Er zijn ook scheuren zichtbaar. En we hoorden zelfs via mensen van de brandweer dat ze het af en toe hoorden kraken. Levensgevaarlijk dus, dus men wil absoluut geen risico meer nemen. Want vanmorgen toen er hulpverleners in het gebouw aanwezig waren... is er nog wat naar beneden gekomen. Een muur of zo. Dus dat risico wil men absoluut eh, vermijden. Door de klap zijn de bovenste twee etages volledig weggeblazen... en kwam een man van 44 om het leven. Drie mensen raakten zwaar gewond. En over de oorzaak van de explosie in Antwerpen is nog niets bekend. Problemen voor mensen die van plan zijn om vandaag een auto te kopen en die gelijk weg willen rijden. Want alleen als de auto of motor op de naam is overgeschreven, dan mag je de weg op. Maar er is een storing bij de RDW, de organisatie die dat regelt. Ze kunnen nog niet zeggen wanneer de problemen zijn opgelost. Borussia Dortmund zit opeens zonder trainer. Edin Terzic vertrekt per direct. Hij zegt het gevoel te hebben dat de club een nieuwe periode in moet gaan met een nieuwe man in de dugout. Terzic kwam met Borussia dit seizoen in de finale van de Champions League. de Duitse club verloor toen met 2-0. En je zou maar lekker op vakantie zijn en ineens gebeld worden door Ronald Koeman... of je naar Duitsland kan komen voor het EK voetbal. Ja, het overkwam Ian Maatsen, die last minute werd opgeroepen vanwege de blessure van Frenkie de Jong. Hij vertelde in een persconferentie over de hectische dagen die hij had. Ik kreeg ineens een belletje en eh, ja, toen moest ik me zo snel mogelijk mijn spullen inpakken... en eh, vanuit Mykonos naar hier vliegen. Dus ik ben blij, uh, was hectisch, maar ik ben blij om niet te zijn. Want kreeg je dat belletje ook echt op zo'n boot waar we jou op zaten liggen? <laughs> ja, die kreeg ik echt op de boot. Eh, het was mooi weer. Cocktail in je hand? Nee, dat niet. wel een watertje, gelukkig. Ehm. <laughs> ja. ja, en had zijn eh, voetbalspullen natuurlijk niet bij zich. Dus zijn zijn ouders nog een keer op en neer gereden naar Wolfsburg. Het weer dan nog. Vanmiddag blijft het overal droog en is er nog flinke kans op zon bij een graad of 18. En vanavond kan er alleen in het noordoosten nog een buitje vallen. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staan nog maar een paar files. Op de A7 van Horen naar Zaanstad heb je bij Purmerend 10 minuten oponthoud door werkzaamheden. Het is daardoor ook extra druk op de N247 van Horen naar Amsterdam... tussen Monnikendam en Broek in Waterland.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 Ze hebben nooit iets bereikt, ik bleef eigenwijs. En toen, toen zag ik jou, je bent zoveel dochter, de mooiste vrouw. Maar als altijd met iemand die nooit iets zeker weet. Won mijn twijfel van ons geluk. Maar vanavond ben ik hier terug en ik vraag je.